Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De afgezette is onderweg naar Denemarken. Hij wil aan de Universiteit van Kopenhagen vandaag een debat bijwonen. De Spaanse autoriteiten hebben eerder gezegd dat ze Puigdemont willen laten arresteren als hij België verlaat. Afgelopen weekend werd nog gewaarschuwd dat er opnieuw een Europees arrestatiebevel zou worden uitgevaardigd, mocht hij naar Denemarken reizen. In december werd een internationaal arrestatiebevel tegen hem en vier anderen nog ingetrokken. Puigdemont riep in oktober de onafhankelijkheid van Catalonië uit en weken daarna uit naar Brussel. De fiat onderzoekt of er is gesjoemeld met declaraties door oud-werknemers en bedrijven op Schiphol, schrijft NRC. Volgens de krant zijn er 10 tot 15 verdachten en getuigen gehoord. Het gaat om oud-medewerkers van de luchthaven en van installatiebedrijven bij de vastgoedtak van Schiphol. Privéverbouwingen en andere gunsten zouden op kosten van de luchthaven zijn uitgevoerd. In Nederland zijn we met elkaar het afgelopen jaar 43 miljard euro rijker geworden. Bijna de helft daarvan ging naar de rijkste 1% van de Nederlanders, schrijft Oxfam Novib in een rapport. In de hele wereld is ruim 9 biljoen dollar meer verdiend, daarvan ging 82% naar de rijkste 1%. Volgens Oxfam heeft de armste helft van de wereldbevolking er helemaal geen vermogen bij gekregen. Duizenden asielzoekers moeten bijna een half jaar langer wachten op gezinshereniging dan wettelijk is vastgelegd, dat meldt het AD. Ondanks de lange wachtlijsten is er bezuinigd op de immigratie- en naturalisatiedienst. Het aantal arbeidsplaatsen op de betreffende IND-afdeling daalde in september van 220 naar 185. Verwacht wordt dat de aanvragen in het voorjaar weer op tijd worden afgehandeld. Het weer, vooral in het midden, oosten en noorden, valt soms wat natte sneeuw. Geleidelijk wordt het op de meeste plaatsen droog. Vooral in het westen ook wat zon. Het wordt vandaag 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam... bij Zoeterwoude, 6 kilometer, vertraging zo'n 20 minuten... Op de A6 van Emmeloord naar Muiden na een ongeluk bij Almere buiten Oost, 10 kilometer. Het verkeer gaat nog altijd over de vluchtstrook, vertraging daar ruim een uur. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Nieuwerbrug, 7 kilometer. Kost je ruim 20 minuten. En vanuit Arnhem naar Utrecht op de A12 bij Maarsbergen, 5 kilometer. Ook daar is de vertraging zo'n 20 minuten. Na een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Papendrecht, 5 kilometer file.